wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam had nooit mogen besluiten tot de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Volgens de Volkskrant is dat de conclusie van de enquêtecommissie die de besluitvorming rond de metrolijn heeft onderzocht. De krant is al in het bezit van het rapport dat later vanochtend wordt gepresenteerd. De politieke wens om de metrolijn aan te leggen was belangrijker dan de risico-inschatting, zegt de commissie. In Kopenhagen zijn vannacht weer rellen uitgebroken. De Deense politie pakte meer dan 200 mensen op bij een krakersbolwerk. Toen agenten controles wilden houden bij een bijeenkomst van klimaatactivisten... werden ze bekogeld met molotovcocktails. Ook staken de activisten barricades in brand. Sinds afgelopen weekend zijn rond de klimaattop in Kopenhagen... bijna 1500 relschoppers gearresteerd. De man die dit weekend de Italiaanse premier Berlusconi aanviel... heeft zijn excuses aangeboden. In een brief schrijft, de premier dat zijn daad, schrijft hij de premier dat zijn daad oppervlakkig, laf en ondoordacht was... en dat hij geen politiek motief had. De man, die al tien jaar onder psychologische behandeling is... zegt dat hij zichzelf niet herkent in zijn actie. Berlusconi moet vandaag nog in het ziekenhuis blijven vanwege verwondingen in zijn gezicht. De gemeenteraad van Enschede is akkoord gegaan met de komst van een vliegveld. Daaraan verbond de raad wel voorwaarden. Zo moet het gebied waar geluidsoverlast mag voorkomen worden verkleind... en moet er binnen drie jaar een exploitant worden gevonden. Toen wethouder Helder beloofde de eisen te bespreken met de provincie en de staat... ging een ruime meerderheid akkoord. Morgen stemt de provincie over het plan waartegen veel verzet is van actiegroepen. Schaatsliefhebbers kunnen weer terecht op de natuurijswebsite van de KNSB. De bond heeft na de eerste officiële ijsdag van gisteren de website voor schaatsen op natuurijs weer geopend. Nu is er nog niet veel ijsnieuws te melden, maar de bond verwacht dat de ijsbanen tegen het weekend open zullen gaan.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 care to give so much more than I get. I said, love, love, love, love, love, I just haven't met you yet. So yeah. I just haven't met you yet. Sneeuw, warmte, kerst, met ZFM. radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dagen.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 it. thy